Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De bevolking van Rafa is volgens een VN-organisatie 82.000 ton aan hulpgoederen misgelopen door een gesloten grensovergang. De toegangsweg tussen Egypte en Gaza werd begin deze maand dichtgegooid door het Israëlische leger. Aan de Egyptische kant staan vrachtwagens met hulpgoederen te wachten... maar ze kunnen de grens niet over omdat er gevochten wordt. Via de andere grensovergangen komen maar mondjesmaat hulpgoederen binnen. De VN-hulporganisatie noemt de situatie een hel op aarde en erger. Steeds meer mensen die op zoek zijn naar een eerste koopwoning... komen in de knel door hun auto. Een bedrijf dat adviezen geeft over geldzaken zegt in het AD dat ze vooral jongeren voorbij zien komen die een auto hebben met een private lease contract. Dat lijkt voordelig, maar staat wel in de boeken als een lening. Daardoor kun je veel minder hypotheek aanvragen, zeggen de adviseurs. En bij ons gaat de formatie van een nieuw kabinet ook niet echt soepel. Maar op Sint Maarten kunnen ze er ook wat van. De nieuwe regering is daar al na 17 dagen gevallen, vertelt correspondent Dick Draaier omdat één van die acht parlementsleden uit de coalitie... uit zijn eigen partij stapte, zich onafhankelijk verklaarde... en direct daarna een coalitieakkoord presenteerde met de oppositie. Nou, er lijkt dus al meteen een nieuwe regering te zijn... maar daarvoor moeten wel nog wat officiële stappen worden gezet. Sint Maarten is een land dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden. terwijl de tekorten in de zorg alleen maar toenemen... kiezen steeds minder studenten voor verpleegkundeopleidingen. In het mbo zijn er 20% minder eerstejaars dan twee jaar geleden. In het hbo gaat het om 26%. De opleidingen weten wel hoe dat komt. Waar je normaal gesproken ziet dat in tijden van, van economische malaise... in tijden van oorlog, dat zorg en um, onderwijs opleidingen zijn die juist heel erg gaan groeien... Mm. zie je dat nu eigenlijk op eh, alle gebieden zijn wel eh, tekorten. Dus ook in de ICT en de commercie, waar normaal wat baanonzekerheid eh, te zien is... is daar nu helemaal geen baanonzekerheid te zien. Ook komt de zorg niet altijd goed in het nieuws volgens haar... en gaat het vaak over tekorten en lage salarissen. Voor komend studiejaar is de daling wel gestopt. En het weer nog in Zeeland wat grijs en vanmiddag regen.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 And if work it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you.